met het NOS-journaal. In de Italiaanse hoofd ontstaan door een kleine aardbeving. In de getroffen wijken renden bange inwoners direct de straat op. De aardbeving was rond kwart over vijf vanmiddag en had een kracht van 3,5 op de schaal van Richter. Niemand raakte gewond en tot nu toe is er geen schade gemeld. De Italianen staan op scherp door recente grote aardbevingen. In mei kwamen 25 mensen om het leven bij een beving in de buurt van Modena... Drie jaar geleden vielen door een beving 309 doden rond de stad L'Aquila. Twee oud-medewerkers van de Rabobank zijn door hun nieuwe werkgever, een Japanse bank, geschorst vanwege een rentemanipulatieschandaal. Volgens persbureau Bloomberg worden de Rabobank en het Japanse Mitsubishi UFJ onderzocht door de Britse en de Amerikaanse autoriteiten. Er wordt gekeken of er is geknoeid met het vaststellen van de rente die banken onderling aan elkaar betalen voor leningen. Op basis van die rente worden weer allerlei andere rentetarieven gebaseerd, zoals die voor hypotheken en spaartegoeden. De twee geschorste medewerkers van de Japanse bank werken in Londen als handelaar. Daarvoor werkten ze jarenlang bij de Rabobank. Een woordvoerder van de Rabobank wil geen commentaar geven. Shell staat dit jaar op 1 in de Global 500. Dat is een lijst met de grootste bedrijven in de wereld. De afgelopen twee jaar stond supermarktketen Walmart bovenaan de lijst. Die wordt opgesteld door het Amerikaanse tijdschrift Fortune. Het gebeurt op basis van de jaaromzet van de bedrijven. De Nederlands-Britse multinational Shell behaalde vorig jaar een omzet van bijna 400 miljard euro. In de lijst staat olieproducent ExxonMobil op plaats 2. Walmart is derde en het enige andere Nederlandse bedrijf op de Global 500 is ING op plaats 18. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog.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 山。 De grootste hits van Europa. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. In de Euro Breakdown op C.F.L. The countdown of the continent.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 tickets anymore. Z, Z.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 Zandvoort. ritme van Zandvoort, op 106.9 FM. Just is to blame.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 staan. bijna niet aan je gedaan.

stuff to be turned to cry.